Dik de Hark met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie krijgt De komende jaren wordt er al een miljard op de uitgaven bespaard, wat leidt tot duizenden gedwongen ontslagen. Het is niet uitgesloten dat minister Hille nog meer moet bezuinigen. Dat komt door een tegenvaller van ruim 2 miljard in de gezondheidszorg. Voor die tegenvaller moeten andere ministeries opdraaien. In de vergadering met de Tweede Kamer wilde Hille niet meer kwijt dan dat het kabinetsbesluit hierover pas op Prinsjesdag naar buiten komt. Mijn inzet is bekend. We gaan het allemaal zien, was het enige wat hij kwijt wilde. Bij de bekendmaking van de bezuinigingen op Defensie vorige maand zei Hille dat wat hem betreft de grens was bereikt. Een aantal medewerkers van drukkerij Enschede in Haarlem is onwel geworden na een lekkage van chemische oplosmiddelen. Een specialist onderzoekt hoe schadelijk de vrijgekomen stoffen zijn. 17 medewerkers zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ze werkten op een afdeling waar postzegels worden gemaakt. Bij het bedrijf worden onder meer postzegels en bankbiljetten gedrukt. Verzorgingshuizen mogen bewoners geen geld meer vragen voor bijvoorbeeld een extra kopje thee, fruit, wc-papier of onderleggers in bed. De koepelorganisatie van zorgverzekeraars ZN heeft daarover afspraken gemaakt met de verzorgings- en verpleeghuizen. De verzorgingen horen bij de basiszorg, zegt ZN. In de Tweede Kamer is herhaaldelijk kritiek geuit op het eisen van extra bijdragen voor bijvoorbeeld wc-papier, maar in de praktijk haalde dat weinig uit. De zorgverzekeraars hebben nu opdracht gegeven in te grijpen. De huizen mogen van bewoners alleen extra geld vragen voor bijzondere activiteiten, zoals een uitstapje. Maar dat mag nooit een verplichte bijdrage zijn. Het weer nog half tot zwaar bewolkt, vannacht hier en daar regen.